Door Almegens met het NOS-journaal. De mobiele eenheid heeft vanmiddag in Den Haag een demonstratie tegen het kabinetsbeleid beëindigd. Mochten maximaal 200 mensen bij de demonstratie aanwezig zijn, maar dat waren er veel meer. Onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Ook op het Museumplein in Amsterdam werd gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid. Daar zijn drie mensen aangehouden en kregen 20 mensen een boete voor het niet naleven van de coronamaatregelen. De politie in Spanje heeft een drugsnetwerk opgerold... dat verantwoordelijk was voor het doorsluizen van grote hoeveelheden cocaïne... vanuit Colombia naar Midden-Europa en Nederland. Bij invallen zijn 12 mensen opgepakt... en is 600 kilo cocaïne in beslag genomen. De politie nam daarnaast ook vuurwapens, 700.000 euro aan contanten... en 20 voertuigen in beslag. Een speler van AZ is geschorst geweest omdat hij zou hebben gewet op voetbalwedstrijden. De KNVB en AZ maken niet bekend om wie het gaat. Vanaf het account van de speler is ingezet op 17 wedstrijden... waarin hij zelf niet heeft gespeeld. De voetballer werd voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De speler zegt dat een vriend heeft ingelogd op zijn account. Net als vorig jaar heeft de Duitser Maximilian Schachman Parijs-Nice gewonnen. In de laatste etappe verspeelde Primoz Roglic de eindoverwinning. Met bijna één minuut voorsprong op de nummer 2 leek de Sloveen lange tijd te gaan winnen. Maar in de laatste etappe ging de kopman van Jumbo-Visma tot twee keer toe onderuit. Daardoor verloor hij de aansluiting met het peloton. De topper PSV Feyenoord is vanmiddag onbeslist geëindigd. Het werd in Eindhoven 1-1. Vitesse won vanmiddag met 3-1 bij FC Utrecht. En VVV Venlo leed zijn zevende competitienederlaag op rij. Tegen Fortuna Sittard verloor het in eigen huis met 1-3.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 Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quina hasta esa son sonaría? listen to me to be misunderstood. Just a product of my childhood. And still I find myself outside. You can't say I haven't tried. Perhaps I tried to. saving sorry to say You don't know you're guilty anyway Isn't it funny how we don't speak the language of future that ain't much between us. I can't find it in my heart, my heart to leave you. I've been fucking bitches down in Pasadena. Even though I promised that I never cheated. Blowing on my line, my line like all the time. All we do is fuck, we fight like all the time. Wish that I could find the strength to leave you. think I kiss you too much. I think I give you too much. I think I love you too much, too much, too much. I think I trust you too much. I think I give you too much. I think I love you, think I love you, think I love you too much.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 Just shake smooth. won't bite uh-uh. unless you like. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. heart to break. You promised me forever.